Ze reageert op het onderzoek van RTL Nieuws waaruit blijkt dat korpschefs naast hun salaris soms riante vergoedingen krijgen voor onder meer piketdiensten en woonkosten. De minister zegt dat ze al bezig is om de beloningen van korpschef centraal te regelen, zodat de verschillen tussen de regio's verdwijnen. Daarbij geldt dat korpschefs niet meer mogen krijgen dan de balken en de norm. Verder zegt Ter Horst dat te veel gedeclareerde kosten moeten worden terugbetaald. Politie en justitie gaan jacht maken op bendes die handelen in softdrugs. Ze worden net zo hard aangepakt als harddrugsbendes. Volgens justitie zijn de handelaren in softdrugs vaak zware criminelen... die ook handelen in harddrugs en vuurwapens en zich ook schuldig maken aan mensenhandel. 90% van de wiet gaat naar het buitenland. Het is een groeiende exportbranche waarmee enorme bedragen worden verdiend. In Gelderland zijn op twee plaatsen mensen betrapt op het illegaal slachten van schapen voor het offerfeest. Op een boerderij in Vuren vond de inspectie twee auto's met daarin 16 karkassen van illegaal geslachte schapen. Drie mensen kregen een proces verbaal. In Culemborg had iemand een levend en een doodschaap in zijn schuur verborgen. Morgen is de laatste dag van het islamitische offerfeest. In Amerika zijn vier politiemensen doodgeschoten. Dat gebeurde in een kof koffiebar vlakbij een luchtmachtbasis bij Seattle aan de noordwestkust. De vier dronken daar een kop koffie en werkten op hun laptop vlak voordat hun dienst zou beginnen. Volgens ooggetuigen kwamen er twee mannen binnen die onmiddellijk het vuur op de agenten openden. Er waren op dat moment meer mensen in de koffiebar, maar niemand anders werd geraakt. De politie van Seattle spreekt van een gerichte actie. Het weer, vannacht is er kans op mist. Het wordt een graad of 3 en aan de grond ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag veel bewolking, maar ook af en toe even zon.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 does